Ah, oké. Oké, ja. En, we, want wij zijn bij, eh, bij de Vendag van 1 10, hè? Ja, en daar gaan we live verslag van doen. Live op de radio en zo en zo. Dus je hebt sowieso al invulling, hoor. Oh, oké. En anders dan eh, we bellen je gewoon helemaal plat. En dan eh, komt, het helemaal goed, goed. Komt goed. En dan, ja, dus geen carnavalsuitzending. Maar 20 februari gaan we wel twee uur langer door. Ja, zeker weten. Vanwege 20-jarig bestaan van CFM. En we hopen veel leuke mensen te hebben. Ja, dat gaat goed komen, denk ik. Nou, heel erg bedankt voor deze uitzending. Ja, ik wil jullie ook bedanken. het, was, eh, het was druk. Het was erg druk. Maar wel heel erg leuk. Ja, eh, mooie dingen weer. Corrie Konings live in een, eh, op een lokale omroep. Nou, er zijn er niet veel die dat nadoen, denk ik. nee. Nee. <laughs> nou, ik zou heel graag... Danny de Munk graag willen. <laughs> ja, ik ook. Maar die voelt zich te goed. Nee, het management vindt hem te <laughs> goed. Jongens, nou ja. Ik wil jullie bedanken voor de uitzending. Ik vond het hartstikke leuk weer. En eh, we gaan eh, volgende week. Dan eh, gaat Rudy. En die week erop zijn we weer lekker met z'n drie aanwezig. En dan vier uur lang. Entertainment voor You was dit. En ik wens u allemaal nog een hele fijne avond. En tot volgende week.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 Hij heeft dat gezegd op een bijeenkomst met werkgevers in Oosterbeek. We kunnen er volgens Verhagen niet op rekenen dat de Amerikanen voor onze veiligheid blijven instaan. De CDA-minister van Buitenlandse Zaken keerde zich ook tegen een toptarief van 60% bij de inkomstenbelasting. De PvdA is daarvoor, maar zo'n toptarief zal volgens Verhagen de mensen die het geld voor Nederland verdienen wegjagen. Bij het politiebureau van Arnhem hebben ruim 400 mensen geprotesteerd tegen het gebrek aan voortgang in een ontvoeringszaak. Het protest is georganiseerd door familie van de Turkse zakenman Aydin, die op 13 oktober werd ontvoerd. De politie zette eerst 25 man op de zaak, nu zijn dat er nog maar vijf. De familie heeft na het protest gesproken met het OM. Dat zegt dat er te weinig aanwijzingen zijn om de inzet van zo'n groot team te rechtvaardigen. De Duitse vliegvelden Wezen en Düsseldorf worden steeds populairder bij Nederlandse vakantiegangers. In wezen was van alle vertrekkende passagiers vorig jaar de helft Nederlander, wat neerkomt op een miljoen mensen. Het aantal Nederlanders dat via Düsseldorf vliegt is in twee jaar tijd verdubbeld tot 1,2 miljoen. De vliegvelden zijn populair geworden toen hier de vliegtaks werd ingevoerd. Maar ook nu die is afgeschaft blijven Nederlanders massaal naar Wezen en Düsseldorf komen. In Amsterdam is een 17-jarige jongen vanochtend om half vijf omgekomen door een aanrijding met een taxi. Hij liep vermoedelijk met de fiets aan de hand op een kruising. De taxichauffeur is aangehouden voor verhoor. Vanochtend was het mistig, maar het is nog niet duidelijk of dat er iets mee te maken had. Het weer, nevelig en soms motregen.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 Hier op vrijdagmiddag. hem Zandvoort tot aan 5 uur. Komen de 40 heetste platen van Europa voorbij hier. 20e nu alweer dat we de Euro Breakdown doen. Aflevering 5 van 5 februari 2010. Deze week in de lijst geen enkele zitten blijven. Wel 16 eh, stijgers, 22 dalers en twee nieuwe binnenkomers. Dat betekent dat ook twee platen natuurlijk ruimte hebben moeten maken. Jordan Sparks, SOS, Let The Music Play na 15 weken. En de funhouse van Pink houdt het na 13 weken voor gezien. De snelstijger die is in handen van eh, Edward Maya. This Is My Life gaat in totaal 15 plaatsen omhoog. De Black Eyed Peas Meet Me Halfway zakken 9 plaatsen en zakken daarmee het snelst van allemaal. Die zullen we dus ergens halverwege de lijst tegenkomen. Whitney Houston met Million Dollar Bill staat op dit moment alweer 18 weken lang in de lijst. En daarmee is zij het langst genoteerd van allemaal. Vorige week stond ze nog net boven de top 30. Waar ze deze week staat, dat eh, horen we zo meteen. We beginnen de lijst eh, deze keer niet met een nieuw binnenkomen. Ook niet helemaal onderaan de lijst. We starten gewoon ergens een beetje, een beetje hoger op nummer 38. Eh, nummer 40 is er namelijk voor Daniel in Impossible.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 In Amerika loopt het eh, stukken harder met deze jonge pop-country zangeres. Dit jaar eh, is ze, of tenminste vorig jaar, is ze uitgeroepen tot de best verkopende artiest wat betreft digitale downloads dat ze ongekend populair is blijkt wel weer nu ze haar een nieuwe single heeft uitgebracht. In de week van de, release van deze single was deze al te vinden op de nummer 1 positie van de iTunes. Ondertussen is de single ook eh, de top 10 van de Billboard Hard Handen binnengekrald. Today Was a Fair Tale is eh, de naam van de nieuwe single. En ook meteen de soundtrack van de nieuwe film eh, Valentine's Day. Waar deze dame ook nog even een stukje in mee mag spelen. We hebben het over de jonge dame Taylor Swift, die dus met eh, Today Was een Fair Tale binnenkomt op nummer 35 in de heetste van Europa.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 dames met een prachtige stem achter elkaar. Taylor Swift met haar nieuwe single Today Was A Fairy Tale op nummer 35. En nummer 34 hoorde Whitney Houston Million Dollar Bill. Ondertussen alweer 18 weken lang in de lijst van Europa. Vorige week nog net boven de top 30 op 29. Deze week zak ze dus 5 plaatsen naar 34. Vorige week kwam die net aan met zijn hakken over de sloot binnen op nummer 39. If We Ever Meet Again stijgt deze week 6 eh, plaatsen in totaal is op nummer 33 Timbaland. 33 van deze week die is in handen van eh, Timbaland. Met de single If We Ever Meet Again gaat hij deze week dus zes plaatsen omhoog. De laatste binnenkomer van deze week komen we tegen op nummer 32. Robbie Williams is natuurlijk een artiest die zich eh, veel inzet voor goede doelen. Ze doet hier ook mee met het R.E.M. Eh, cover Everybody Hurts. Nummer wat hij met meer bekende artiesten gaat opnemen voor Haiti. Eerst is nog even tijd om de derde single van het album Reality Kill de Videostar uit te brengen. De nieuwe single heet A Morning Sun. En daarvan gaan de opbrengsten naar eh, Sport Relief. Als het nummer dus ook maar even in de buurt komt van de eerdere successen. Zoals de singles eh, Bodies en You Know Me. Dan betekent dat er eh, erg veel geld opgehaald gaat worden voor dat goede doel. Dus naast de kwaliteit van het nummer nog een goede reden natuurlijk om deze single aan te schaffen. de prachtige Morning Sun van Robbie Williams.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 Shine on the last and loneliest The ones who can't get over too heavy for me, and all I want. de nieuwste single van Robbie Williams, Morning Sun. Deze week nieuw binnen op nummer 32. ZFM, Westkust, weerbericht. Vandaag heeft de bewolking eh, de overhand en valt er enige tijd regen en motregen. Niet wijd uit zuid tot zuidoosten. De temperatuur stijgt naar een maximale 6 graden. Vanavond is er nog kans op wat regen, maar die regen trekt eh, naar het noordoosten weg. En komende nacht blijft het dan ook droog. Klaart eh, geleidelijk verder op. Wind waait uit zuiden tot zuidoosten en is overwegend matig van kracht. temperatuur daalt naar graden eh, van 2 graden boven het vriespunt. Morgen zijn er weer wolkenvelden, maar zo nu en dan is er ook wat ruimte voor de zon. Het blijft droog en bij een overwegend matige oost- tot noordoostelijke wind stijgt de temperatuur in de middag naar een maximale 5 graden. Zaterdagavond en zondagnacht heeft de bewolking dan weer de overhand. Het blijft droog en de wind eh, waait naar het eh, noord tot noordoost is zwak tot matig verkracht. De temperatuur daalt naar ongeveer 1 graden boven het vriespunt. Zondag blijft het onbewolkt, maar ook dan blijft het de hele dag wel droog. ANWB die meldt ons dan nog eh, vier files. A2 Amsterdam richting Utrecht eh, bij knooppunt Holendrecht, daar 2 kilometer. A4 Delft richting Amsterdam tussen Sloten en Knopen de Nieuwmeer 2. op de ring van Amsterdam Koenplein richting Watergrasmeer tussen Osdorp en Knopen de Nieuwmeer 3. En de Nieuwmeer richting eh, Koenplein tussen Geusveld en Westpoort, daar staat nog eens 2 kilometer achter elkaar.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 Deze week komen er 7 plaatsen bij en gaan ze naar nummer 29. Owl City met hun Vanilla Twilight. Tijd om dan maar even achterom te kijken. Op nummer 40, twee plaatsen verlies in de twaalfde week voor Daniel Merriweather, Impossible. Edward Maya en Vicky Luglina met Stereo Love staan nu 17 weken in de lijst. Zakken van 37 naar 39. Mondo Diao met Gloria, vorige week nog op 34, deze week naar 38. 30 Seconds Too Much, de Kings and Queens. In hun zevende week zakken ze alweer weg uit de top. Vorige week nog op 30, deze week naar 37. JC, The Empire State of Mind, vier plaatsen naar beneden in hun 14e week naar 36. Taylor Swift, Today Was a Fairy Tale, nieuw win op 35. Vijf plaatsen verlies in de 18e week alweer voor Whitney Houston met Million Dollar Bill. Nummer 33 is dan voor Timbaland, If We Ever Meet Again. Zes plaatsen winst in zijn tweede week. Robbie Williams, Morning Sun, komt helemaal nieuw binnen op nummer 32. En Drake, The Best I Ever Had. 12 weken staat hij in de lijst van 27, zakt hij naar 31. Beyoncé met Radio vinden we deze week terug op nummer 30. Afkomstig vanaf 24 en dat alles in haar 15e week. Net hoorden we dus de single van eh, Oval City, de Vanille Twilight. Een 7 plaatsen winst van 36 naar 29. Nummer 28 doen we dan even niet. Lady Gaga. Haar Bad Romance zakte flink naar beneden. Van 21 zakken naar 28. Jamie Collum, Don't Stop the Music. De prachtige koffer die hij gemaakt heeft van het eh, nummer van Rihanna, Don't Stop the Music. Dan een meer jazzy uitvoering. Vorige week nieuw binnen op nummer 31, deze week omhoog naar 27.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 Wat alweer in haar derde week van 33 omhoog gaat naar 25. Gingen we door naar David Guetta, One Love. 10 weken staat hij in de lijst van Europa. Vorige week stond hij nog op nummer 20. Deze week zakt hij wel en wel naar nummer 24. Een dame die weer een stukje stijgt, dat is de dame van eigen bodem. Karel Elmerat. We kennen natuurlijk van Back It Up and Do It Again. Maar in haar derde week van een Night Like This gaat ze naar 22.